Mark Hokker met het NOS Journaal. Duitsland weigert steeds vier maanden, werd zo'n verzoek elf keer afgewezen. Tussen 2010 en 2015 was dat maar acht keer het geval. De toename is opmerkelijk omdat Turkije formeel een NAVO-bondgenoot is. Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt dat de mensenrechten bij de wapenexport een belangrijke rol spelen. Duitsland wil voorkomen dat handvuurwapens en onderdelen van wapensystemen door Turkije worden gebruikt tegen de eigen bevolking of in het conflict met de Koerden. Het vrachtvervoer over de weg is vorig jaar flink gegroeid. Vrachtwagens vervoerden binnen Nederland in totaal 529 miljoen ton. Dat is een stijging van 4 ten opzichte van 2015, meldt het CBS. Vanwege de aantrekkende economie werden er meer bouwgoederen, levensmiddelen en landbouwgoederen vervoerd. Het werd vooral steeds vaker door buitenlandse trucks gedaan, voornamelijk uit Oost-Europa. Van en naar het buitenland werd minder vervoerd door Nederlandse vrachtwagens. De afgelopen tien jaar daalde het internationale vervoer door Nederlandse trucks met bijna een kwart. De Surinaamse president Bouterse heeft zijn minister van Justitie een ontslagbrief gestuurd. Dat gebeurde nadat de hoogste rechters in het land hun vertrouwen in haar hadden opgezegd. Jennifer van Dijk Silos strijkt geregeld de rechterlijke macht en het OM in Suriname tegen de haren in... Zo had ze kritiek op het besluit van de krijgsraad om het proces over de decembermoorden door te zetten. Minister Van Dijk wordt gezien als loyaal aan Bouterse. In een woning in Uithoren is een meisje van drie neergestoken. Ze is volgens de politie buiten levensgevaar en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of er een verband is met een ander incident... kort na de steekpartij en een kilometer verderop in Uithoren. Daar sprong een vrouw van een flat en overleed.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 abbreviated. <laughs> yeah. Significant.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

Oh.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 要被征服。 Joe. Life is long.